Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een maand kunnen asielzoekers terecht in het hotel in Albergen. De gemeente, het Rijk en het COA, die de opvang van asielzoekers regelt... hebben met elkaar afgesproken dat er maximaal 150 mensen een plek krijgen in het hotel. Eerst was het idee om daar 300 mensen op te vangen. Maar daar was veel protest over in het dorp. Er komen hier 300 asielzoekers. Dat is heel erg in zo'n klein dorp, want we hebben maar zo'n 3000 inwoners. Dus dat is een enorme aanslag. Het zijn te veel mensen kan niet. Kijk, dat, dat gebouw, daar krijg je 300 man in. Dat is te klein. Ook de gemeente was er niet blij mee. Ze zijn er nu dus toch uitgekomen. Waarschijnlijk komen de eerste asielzoekers in oktober naar Albergen. Een jongen van 15 die een paar weken geleden van de bodem van een zwembad werd gehaald... is overleden. Gebeurde bij een zwembad in Oestgeest, vlakbij Leiden. Een badmeester zag de jongen liggen en haalde hem uit het water. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij een paar dagen later overleden, laat zijn familie nu weten. Er is weer vogelgriep gevonden bij een kippenbedrijf in Barneveld. Meer dan 40.000 kippen worden afgemaakt. Dat geldt ook voor de 66.000 kuikens van een bedrijf in het noorden van Friesland. Het is al de tweede keer dat er bij dat bedrijf vogelgriep is gevonden. Het is nou weer de tweede keer. Wanneer houdt dit nou een keer op? Wanneer stopt de vogelgriep? En ja, ze worden er ik was wat moedeleers van. De eigenaar baalt ervan dat daar ook collega's in de buurt in de problemen komen. Zij mogen hun dieren voorlopig bijvoorbeeld niet vervoeren. En Britse ambtenaren en politici houden wel van een feestje. Een tijdje geleden was er veel gedoe over Partygate. Coronaborrels bij de ambtswoning van oud-premier Johnson. En bij een gate hoort natuurlijk ook een vliegtuig. En geloof het of niet, ook aan boord van het regeringsvliegtuig is gefeest. Tijdens een binnenlands pretvluchtje van anderhalf uur ging het behoorlijk los. Er werd een chique maaltijd geserveerd en er ging flink wat champagne doorheen. Kostte dik 50.000 pond, zeggen Britse media. Volgens de regering is gewoon van de nood een deugd gemaakt het toestel moest een onderhoudsrondje vliegen. En dan kun je het net zo goed gezellig hebben, vonden ze. Maar oppositiepartijen zijn not amused over het uitje. Het weer nog, veel zon, maar af en toe komt er ook een wolk voorbij. Het is 23 tot 27 graden. Morgen meer wolken en in het zuiden kans op een bui. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Schiphol en het Kopenburgerveen 8 kilometer... Door spoedreparaties de linkerreis ook dicht na een ongeluk. De vertraging is een half uur en het verkeer kan omrijden via de A44.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 Eh. Girl I'm gonna make you sing I wanna to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them, eat. Them all humpy, shake them bumper today. All of the gal with the sexy body. Hold up put no hand in the air, make me see.